going on. the dream was too much for you to hold. seem to be ours. Each road that we took, it turned into gold. But the dream was too much for you to hold. Now over and over, I keep going over. Geweldige muziek van Frank Sinatra. Over and over. The world we knew. <laughs> Ja, aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je bij de show bent. Het eh, gaat duren tot 12 uur deze ochtend. Lekkere muziek. En dat niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Jenny Arian en Frans Halsema. kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline, in yin of in yang, of in heroïne, in status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. De man luistert naar de naam Steve Perry. En hij zong... Oh, Sherry. Gaat niet over een drankje hoor. Gaat over een leuke dame dus, kennelijk. Uit de 1984 dit nummer. Een Vluchten kan niet meer. Een waarheid als een koel. Nog steeds actueel. Van Jenny Arian en Frans Hasma. 1977. Straks gaan we praten met Mark Mulder. Hij is ervaringsdeskundige in de schuldhulpverlening en associatiemember van Movisie. We gaan het natuurlijk hebben over schulden. Jongeren met schulden, een maatschappelijk probleem.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 En daarom hier in de show bij GoFM. Verder Secret Garden, je weet wel van het Eurovisie Songfestival en Nocturne. Ja, en dit allemaal natuurlijk omdat het Eurovisie Songfestival alweer in aantocht is. Het gaat eraan komen, och. En eh, we hebben nu alvast de zenuwen. Trouwens, eh, we zijn hier lekker aan de koffie. Ik zeg het iedere zondag. En vandaag hebben we als koekje zo'n eh, blikkenbus, blikken bus. Een potpourri heet het. Ja, het is in het Engels opgeschreven. Potpourri. En er zitten allerlei lekkere koekjes in.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 sing, you make me sad, you make me glad. twee eh, helden uit het verleden zou je kunnen zeggen, toch? Andy Williams, May Each Day. Hij eindigde daar ooit eh, zijn eh, televisieshow mee. Ja, in de jaren zeventig of zo. Zo lang geleden alweer. En Shirley Bassey hoorde je met Never Never Never. Oh ja, en Andy Williams hoorde je met een beetje religieuze Me Each Day uit 1962. Zometeen, eh, over een paar minuten al na het volgende nummer... gaat mijn collega Herman de Bruin praten met Mark Mulder. Hij is ervaringsdeskundige in de schuldhulpverlening... en associate member of Movisi, natuurlijk. En ja, zijn zij gaan praten over eh, schulden bij jongeren. Dat is echt een maatschappelijk probleem. Dus blijf luisteren. Je bent zo op de hoogte. Over een paar minuten al hier bij GoFam. Tot die tijd. I believe in you. Kom je er net bij? Goedemorgen. Welkom bij Go. foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love, I believe in days. I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, He's up above, He's watching people everywhere knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as working days and sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by, but I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe. Jongeren met schulden is een maatschappelijk probleem. Ik ga kijken hoe dat in zijn werk zit. Ik ga het vragen aan Mark Mulder. Hij is eh, van Movisie en ervaringsdeskundige in die schuldhulpverlening. Nou, dan zitten we bij de goede persoon. Meneer Mulder, welkom. Hallo. Ja, we hebben de week van het geld gehad. Eh, er is een onderzoek geweest en daar blijkt dat jongeren heel veel schulden hebben. Wisten we dat al niet? Dat is er al, inderdaad. Alleen uh, waar dan, hoe we dat moeten oplossen, daar is nog heel veel, eh, zijn nog heel veel vragen over. En daarom is er ook veel onderzoek naar. Ja, en eh, hebt u bij dat onderzoek iets gehoord, gemerkt over dat de oplossing er is? Of is er voor iedereen weer een andere oplossing? Nou, ik ben niet zelf degene die dat onderzoek heeft gedaan, maar ik hou me wel bezig met wat dan oplossingen zijn. Mhm. En nou, een van de dingen die we duidelijk zien als het gaat om het individueel oplossen van de problemen is dat voor jongeren heel erg helpend is als ze met jongeren te maken krijgen... en niet met eh, officiële hulpverleners en instanties. Mhm. Maar eh, tegelijkertijd ligt er iets achter, achter die problematiek van die schulden van jongeren. En dat is ook hetgeen waar ik eh, nou ja, de vinger op heb proberen te leggen. En dat is dat we als samenleving keuzes maken die, die ertoe leiden dat jongeren schulden krijgen. Ja. Tegelijkertijd leggen we de verantwoordelijkheid voor het krijgen van die schulden dan bij de jongeren als individu. En eh, nou, dat werkt niet zo goed samen. Als voorbeeld, eh, de gokpaleizen staan open voor de jongeren boven de 18. Influencers zijn heel belangrijk daarin en jongeren worden steeds meer verleid. Ja, hebben de ouders daar nog een verantwoordelijkheid in? ik, ik, zat, las het, eh, het verhaal en ik dacht, hé, hey, die ouders worden niet genoemd. Nee, dat klopt. Eh, het is niet dat ouders daar geen verantwoordelijkheid in hebben. Dat hebben ze natuurlijk wel degelijk. Mhm. Alleen eh, ook heel veel ouders zijn daar niet zomaar eh, toe in staat. Lang niet alle jongeren hebben ouders die, nou ja, die in staat zijn om die jongeren op een goede manier te begeleiden. Zeker bij het weerstaan van verleidingen. Mm Heel veel ouders hebben zelf ook te maken met verleidingen die in onze samenleving op hen afkomen. En ook voor ouders zelf is het soms wel moeilijk om daar goed onderscheid in te maken de oplossing ligt niet voor de hand, denk ik. Nee, ik denk dat, dat, als we, dat we een keus hebben als samenleving om eh, te beperken in dit soort verleidingen. En, en, te zorgen dat we, mensen, dat we dit soort dingen niet allemaal op, op mensen afgooien. En zeker niet op jongeren, want jongeren hebben nog allemaal niet die levenservaring en hebben nog heel veel dingen te leren in het leven. Eh, als we toch die keuze willen maken, dus als we het als samenleving belangrijk vinden om toch dit soort dingen te doen, dan moeten we misschien ook eh, anders omgaan met hoe het opgelost wordt. Want nu, als jongeren in de problemen komen, dan worden zij eh, behandeld en benaderd alsof zij iets verkeerd hebben gedaan en alsof de oplossing helemaal bij hen ligt. Zij moeten hmm. hulp gaan zoeken. En misschien moeten we daar dan ook ruimhartiger mee omgaan en daar meer dingen voor organiseren, dat het ook makkelijker wordt om dit op te lossen. En dat zou je dan kunnen koppelen aan eh, begeleiding door andere jongeren om te zorgen dat eh, ze niet opnieuw in dit soort problemen komen. Maar laten we in eerste instantie niet het bij het individu leggen, zoveel als dat we het nu doen. Maar ja, het blijft dus een probleem om jongeren goed te kunnen helpen. Maar u zegt eigenlijk, ja, eh, laat mensen elkaar helpen. Mensen die het, hebben meegemaakt. Maar ja, hoe, hoe, hoe dat kan je niet organiseren. Dat moet, zich vanzelf, moet vanzelf ontstaan, denk ik. Ja, dat klopt. Dat moet ontstaan, maar dat ontstaat ook. En er zijn ook allerlei plekken waar initiatieven zijn vanuit oh, jongeren. en, en jongerenwerkers die dan jongeren vinden om, om andere jongeren te ondersteunen. Alleen eh, zullen we dat dan ook als samenleving dat soort initiatieven juist moeten steunen. Ja, en wie dus zou dat moeten doen? Iets minder al, ons alleen maar richten op de reguliere manier van, van hulpverlening en eh, voorlichting. Want eh, een flyertje ergens op een kantoortje gaat niet bij de jongeren terechtkomen. <laughs> Aansprekende figuren, dat zou mooi zijn. Nou, die jongeren moeten dus zelf aan de slag. En de mensen die al een keer die schulden hebben meegemaakt, kunnen daar een hele grote rol in spelen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door uw verhaal. Ja, en, ehm, en, we moeten dus minder, minder oordelen over de jongeren. Daar, daar gaat het eigenlijk om. Dus we moeten minder denken, die jongeren hebben iets verkeerd gedaan, want ze hebben schulden. We moeten gewoon beseffen dat, dat die jongeren eigenlijk eh, door de dat wat we als samenleving op en afsturen... daarin ook gewoon meegenomen worden en meegesleurd worden. En dat het dus misschien iets minder erg is dat het een keer verkeerd gaat. Ik dank u wel voor het gesprek. Mark Mulder van Movisie onder andere. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg. Tas maar toe, wees niet bang, schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Oh ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. Je hoeft niet toe te kijken, daar is royaal plaats bewijzen, plek voor allemaal. Genoeg, genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg. Tas maar toe, wees niet bang. Schep maar op en ga je gaan. Schep maar op en ga je gaan. O oh ja, ik zou het haast vergeten. Eén ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. maar toe, wees niet bang. Schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. ga je gaan, Schep maar op en ga je gaan. Oh ja, ik zou het haast vergeten. één, moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen. Op iedereen gerekend, daar is gastvrij. Een grote ronde tafel, bak, een stoel en kom erbij. Er is genoeg voor iedereen, voor iedereen genoeg maar toe, wees niet bang. Schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Oh ja! things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. like a movie. Een terugblik op het leven, ja, zou je kunnen zeggen, van Adele. Zelf nog eh, tamelijk aan de jonge kant, maar goed. Toch wel een prachtig lied. Een retrospectief noemen ze het ook wel. Ja, <laughs> geweldig. Wat een prachtige mooie woorden in de show. When We Were Young, dus uit 2016, Adele dus. En Herman van Veen met Genoeg klopt weer tegen kwart voor eh, elf de tijd schiet op. En wij zijn hier alweer aan de derde bak koffie. En dat merk ik ook wel, want eh, ik krijg wat meer energie, zou je kunnen zeggen. Het was laat gisteravond en dan zit je hier s'morgens vroeg alweer in de studio van Go. En dan denk je bij jezelf, ja, gaat er wat van komen vandaag? Gelukkig wel. En de muziek helpt natuurlijk wel een handje. Zoals deze, een beetje jazzy muziek van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel. wheel spin and wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn.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 Is het een partij zwoel of is het een eh, partij zwoel? <laughs> Ongelooflijk toch? De Shy Lights. Verlegen lichtjes. Mm En Have You Seen Her? In Blood, Sweat and Tears. Jazz, ook op deze zondagmorgen bij GoFam. Spinning Wheel. Over 100 jaar geleden ongeveer, <laughs> 1969. Goh, ehm, dat de aardige tegen elfen. Dus op D na 12 uur eh, gaan we tempo een beetje opkrikken. En is er ook een eh, reportage te beluisteren van Jeroen van Gent. Wat hij eh, van straat heeft opgehaald aan commentaar van voorbijgangers... dat hoor je straks over ongeveer een minuut of 35. Maar we zijn natuurlijk nog niet uit hoor. We hebben nog een mooie van deze man, Pierre Rapsa. super relaxed van. <laughs> Nou, dat relaxed houdt zo meteen op trouwens. Na 11 uur, want dan ga ik een beetje meer tempo maken, zei ik al. En wat er allemaal voorbij komt, dat hoor je zo meteen over een paar minuten. Eerst tijd voor eh, mededelingen en het nieuws en weer. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me, blijf bij Go. Want dan eh, maken we het met z'n allen nog heel gezellig. Dus stay tuned.